Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Scholieren en mbo-studenten mogen weer één dag per week naar school. Het is voor het eerst sinds half december dat ze weer fysiek les krijgen. Deze mbo'er had, er, had maar één keer per week praktijkles. Ze is super blij dat ze vandaag weer normaal les krijgt. Je bent meer met, met de mensen, je kunt je beter concentreren. Ehm, en ik vind het gewoon veel fijner werken op school dan, dan zeg maar online. En wat ga je nu doen vandaag? Wat is het programma? Eh, ik heb gewoon de hele dag heb ik, eh, school hier. <laughs> ik heb gewoon allerlei lessen. Afgelopen tijd waren de mbo's alleen open voor praktijklessen, examens en kwetsbare studenten. Scholieren mogen ook weer minstens één dag per week in de klas zitten. Het is 1 maart en dat betekent dat je vanaf vandaag je belastingaangifte kunt doen. Let even extra goed op, zegt de Belastingdienst. Door corona kunnen sommige gegevens wat anders zijn. Voor ondernemers bijvoorbeeld. Als je coronasteun van de overheid hebt gekregen... staat dat niet altijd automatisch ingevuld op je aangifte. Een man uit Frankrijk ging wel heel ver om geen avondklokboete te krijgen. Hij was aan het hardlopen toen hij de politie tegenkwam en sprong gauw de ijskoude zee in. De agenten dachten dat de man verdronk en sloegen alarm. Toen zijn vrouw dat zag, belden ze de politie om te zeggen dat hij veilig thuis was gekomen en er weer warmpjes bij zat. Die avondklokboete krijgt hij binnenkort alsnog dus gewoon thuis gestuurd. En de Golden Globes zijn vannacht weer uitgereikt. Belangrijke film- en tv-prijzen. Ging anders dan anders door corona. Alle sterren zaten opgetut thuis achter de webcam. De serie The Crown is de grote winnaar bij de Golden Globes. Die Britse koningshuisserie ging er met vier beeldjes vandoor. En de Golden Globe goes to... Emma Corrin, The Crown. Um, <laughs> thank you so much. Ja, het was een typische corona-editie. Een acteur liet zijn microfoon op mute staan toen hij een prijs kreeg. En acteur John Boyega zei dat hij onder zijn chique jasje stiekem een trainingsbroek droeg. Een opvallende winnaar was trouwens Chadwick Boseman. Hij overleed vorig jaar en nu kreeg hij de prijs voor beste acteur in een dramafilm heb ik nog het weer. De dag begint grijs en vooral in het noorden blijft het lang bewolkt. In het zuiden en midden een hoop meer zon Geen regen, graadje of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord Lelystad bij Lelystad Noord 7 kilometer file door werkzaamheden een kwartier vertraging en 5 minuten extra reistijd op de N9 Den Helder Alkmaar tussen Schorel en Bergen.